Dijkers met het NOS-journaal. Opnieuw is de Oekraïense hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssysteem uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in drie verschillende wijken van Kiev... waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker één persoon raakte ook gewond. Ook in het oosten van Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. De luchtmacht waarschuwt daar voor Russische aanvallen met raketten. Het dodental van de aardbeving in Marokko is inmiddels opgelopen tot boven de 2000, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn er meer dan 2000 gewonden. Een dag na de aardbeving proberen reddingswerkers nog altijd mensen van onder het puin te halen. De autoriteiten hebben delen van het rampgebied in het Atlasgebergte nog niet kunnen bereiken. In Marokko is drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In het Flevo ziekenhuis in Almere is op de afdeling cardiologie het norovirus uitgebroken. Er worden daarom geen nieuwe patiënten op de afdeling opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen. De patiënten die klachten hebben door het norovirus worden in aparte kamers van het Flevo ziekenhuis verpleegd. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Voor gezonde mensen is het onschuldig, maar patiënten met een minder goede weerstand kunnen er veel meer last van krijgen. Kickboxer Badr Hari is in Parijs niet in actie gekomen tegen James McSweeney. Door de aardbeving in Marokko achter de Marokkaanse Amsterdammer zichzelf niet in staat om te gaan vechten tegen de Engelsman. In het Arabisch sprak hij het publiek in Parijs toe. Het weer het is zo'n 15 tot 20 graden, met in het noordoosten nevel of mist.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 Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo. Oh. oh. Hace rato tengo teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.